Breeze natuurlijk met It's Only a Matter of Time uit 1978. Een fijn weekend, rust eens lekker uit. Een heel fijn weekend, woehoe! De koekjes in de borden, de kom in de karat. Kiwi, waai weg, jij was af. Welkom luistervrienden van Radio Els 558 bij een nieuwe aflevering van de Ava Show. De laatste van de week, want het is vrijdag, dus het weekend gaat van start zoals dat heet. Eh, wat gaan we allemaal doen vanavond? We gaan het eens even heel anders doen. We gaan gewoon eens even draaien vanaf 1966 tot en met ongeveer 1992 als we daar aan toe komen. Dus we gaan langzaam zo in de tijd eh, springen, zoals dat heet. Dus we beginnen in de 60s, daarna komen de 70s aan de beurt en daarna de jaren 80. En als we er nog aan toe komen, ook nog een plaatje uit 1992. De muziek komt dan ook van Elf bijvoorbeeld, van U2, van Clarence Clemons, van Nena, de Police, Singer, ABBA komt voorbij, Trinity, Sweet Sensation, Middle of the Road... En we beginnen, dat eh, straks zometeen, al heel vroeg met de twee leuk. Dat worden twee opnames van Marmalade. Blue Sheer hebben we nog in de show. Maar we beginnen zoals gebruikelijk met een plaat uit 1966 van 50 jaar geleden. Mijn favoriete zangetje. Hier is Petula Clark met My Love uit 1966. weer een beetje wennen, want we hebben de studio vandaag een beetje verbouwd. Ja, ik kan nu heel makkelijk bij de knopjes leven en non-stop om over te schakelen zo meteen, want dat was altijd een heel gedoe. Dus daar zijn we mee bezig geweest, maar daar staat alles net een beetje anders en dan moet je er allemaal weer aan wennen natuurlijk. Met Julie Clark 1966 met My Love. Er zijn weinig files hoor in Nederland. Er is maar 183 kilometer fileleed, verdeeld over 38 files en een van de langste staat op de A9 Alkmaar die met 12,1 kilometer tussen afrit Haarlem-Zuid en knooppunt Holendrecht. Dit is Radio Els 558 met Ferry den Hartog. 24 uur per dag. Radio Els. is a fun. for the summertime blues. Well, my mama, papa told me, son, you got to make some money. Well, if you wanna use a car to go riding next Sunday. well, Lord, I didn't go to work. I told the boss I was sick. He Said. Ain't no cure for the summertime blues. I have got to take the weeks, I have got to have up on vacation. I have got to take my problem to the United Nations. I done told my congressman and he said, quote, dick this boy. Sometimes I wonder what I'm gonna do. Lord, there ain't no cure for the summertime blues. pardon. Ja, ik eh, ben eh, wel stom <laughs> als ik het zo Hollands mag zeggen. Wat hadden we een bak herrie hier in de Show uit 1968. Hoor je Blues hier met de Summertime Blues. Maar dat moet wel eens kunnen horen op een vrijdagavond, vind ik. Ja, ik zit hier gelijk ook nog een beetje te klooien met de metertjes en de cijfertjes. Volgens mij klopt het nog niet helemaal. als het geluid anders klinkt of wat dan ook, ik hoor het allemaal wel. Een F-16 van de Noorse luchtmacht heeft het leven gered van een doodzieke man. Deze moest in het ziekenhuis van Bodo met spoed een operatie ondergaan, maar de hart-longfunctie om de vitale lichaamsfuncties over te nemen was buiten bedrijf. Reserveonderdelen waren niet voorradig en ook collega's in het noordelijke gelegen Tromsko ziekenhuis konden die niet leveren. Het Sint-Olaf eh, ziekenhuis in Trondheim, 1200 kilometer naar het zuiden, had het gevraagde onderdeel wel. Volgens de krant Verdens Gang bracht een telefoontje naar een luchtmachtbasis in de buurt uitkomst. Daar bleken toevallig net twee straaljagers klaar te staan voor een routinevlucht, waarvan één was uitgerust met een voorziening onder de vleugel om een kleine vracht mee te nemen. Een helikopter bracht het pakket naar het militaire vliegtuig, militaire vliegveld, waarna de F-16-piloot op weg naar Boda extra gas gaf Normaal duurt de vlucht 35 minuten, in dit spoedgeval slechts 25. En de patiënt die heeft het overleefd. Ja, dat is natuurlijk een prachtverhaal. verhaal. Dat is toch wel mooi met die technieken van tegenwoordig natuurlijk. Hè? Van die snelle straaljagen, zoals dat heet. Eh, wij gaan hier gelijk door met het tweeluik zoals dat heet. En dat worden twee hele mooie opnames van Marmalade. We gaan naar 1970 toe. Allebei de opnames stammen daaruit namelijk. Zometeen, eh, we gaan luisteren naar de Reflections of My Life. En daarna Rainbow twee leuk. Nu, nu, nu, nu. lekker sopje, wat goede muziek en je hebt de afwasshow. Radio Els 558. Rainbow, look me up, look me down. Rainbow, you were fun to have around. Now I'm changing for the better, for the day. colors you convey. Come on home, keep me warm, and love me till the new day's born. And I pray. Radio Els 558 via www.radioels558.nl. Daar kun je op de webplayer klikken, maar je kunt ook op TuneIn klikken. Dat geluid is wat beter, dat zei ik gisteren ook al. En je kunt natuurlijk luisteren op die ouderwetse middengolfradio. Hè. Deed u nog met N95 kHz, maar dat is meer bestemd voor de mensen in het oosten van het land. Je hoorde Marmalade, twee opnames in het kader van het tweeluik voor deze vrijdag. 22 april van het jaar 2016. Een plaatje moet ik draaien voor eh, Truus eh, Chicago, dat is de vrouw van Jan Chicago. En eh, ze had een, plaatje, mooi plaatje aangevraagd. Bottoms Up van Middle of the Road. Ja, uit 1972. Zo gaan we steeds verder in de tijd. sit you down. Enjoy your Radio Els 558. Informatie. Paleis Noord-Einde gaat deze zomer open voor publiek. Daartoe heeft koning Willem-Alexander besloten, meldt de Rijksvoorlichtingdienst vandaag. Het paleis is vanaf 23 juli op vier achtereenvolgende zaterdagen open. Ook het koninklijke staldepartement opent de poorten, maar dan door de weeks. Vier weken lang van dinsdag tot en met vrijdag vanaf 26 juli. Uit de Tweede Kamer en de gemeente Den Haag zijn al jarenlang verzoeken gekomen om het koninklijke werkpaleis tijdens de zomervakantie open te stellen. In 2013 zei premier Mark Rutte nog dat dit niet mogelijk was in verband met ongeveer de veiligheid privacy en kwetsbaarheid van het gebouw. Willem-Alexander heeft kort na zijn aantreden opdracht gegeven te onderzoeken op of openstelling van het paleis toch mogelijk is. En dat blijkt nu, hè. De Avashow. muzikale tijdreis vanavond hier in Davosjova zijn we inmiddels al toegekomen aan 1974, waar dat nummer vandaan kwam. Set Sweet Dreamen van de Sweet Sensations. Ben je thuis en zit je al aan de warme hap, dan wens ik je daar natuurlijk een heel smakelijk eten bij. Ben je al veel verder en ben je al aan het afwassen, dan heb je een hele lekkere lange avond voor de boeg natuurlijk. Sta je nog ergens in de file, die er niet zoveel zijn, dan wens ik je daar natuurlijk veel succes mee. Je moet maar zo denken, je moet straks twee dagen lang niet naar je baasje doen. Nee, nee, nee, nee. 002-345-709, dat is mijn telefoonnummer van Trinity uit 1976. even gebeld waar ze bleef, maar ze is inmiddels gearriveerd met de rum met een klein scheutje chocolademelk natuurlijk. En natuurlijk de bekende papieren voor het onderdeeltje Weet je nog wel? vandaag 22 april en dat is de 113e dag van dit jaar. En er komen er nu nog 253. Wat gebeurde er allemaal in het verleden op deze dag, 22 april? In 1905 bijvoorbeeld de oprichting van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Amsterdam. Het initiatief daartoe werd genomen door Jack P. Thijssen. En in 2004 Kees van Koten ontvangt de Gouden Ganzenveer wegens zijn betekenis voor het geschreven woord. En vandaag in 1676, onder de rook van de Etna bij Agosta, raken de Franse vloot onder Abraham dus en de Nederlands-Spaanse vloot onder Michiel de Ruiter slaags. Tijdens de slag raakt Michiel de, Michiel de Ruiter dodelijk gewond. We gaan naar 1864 toe. Het Amerikaanse congres bepaalt bij wet dat op alle in de Verenigde Staten geslagen munten de inscriptie In God We Trust moet staan. Staat er nog steeds op volgens mij. En in 2000 vandaag Six Flags Holland opent zijn deuren met vier nieuwe achtbanen. Ja. En in 2007 door winst van Ajax en AZ en gelijkspel van PSV hebben de drie clubs na elk 72 punten met nog één speelronde te gaan. Nooit eerder deed een dergelijke situatie zich voor. En in 1993 vandaag de eerste browser voor het wereldwijde web komt uit, de Mosaic versie 1.0. De begonnen ze met 1.0, ze zitten nu met een hoop programma's al onder 80.7 en zo. Wie zijn er allemaal geboren of jarig vandaag? Dat was in 1914 Jan de Hartog, Nederlands schrijver. Hij overleed in 2002. <clears throat> en in 1923 werd Betty Peets geboren, Amerikaans fotomodel. Zij overleed in 2008. In 1925 was het de beurt aan George Cole. Dat was een Brits acteur die overleed een jaar geleden in 2015. En uit 1936 komt Glenn Campbell. Hij is natuurlijk een Amerikaans countryzanger. Midas Dekker is vandaag jarig. Hij komt uit 1946. En Pieter Frampton, Brits gitarist en zanger. Vier jaartjes later uit 1950. En uit 1971 komt Rick van der Westerlaken, Nederlands verslaggever en nieuwslezer. En als laatste die geboren, die jarig is vandaag, Jasper Gillissen, Nederlands voetbalkeeper van Ajax, dacht ik. Hij is geboren in 1989. We gaan eens kijken wie er overleden zijn vandaag. Dat was in 296 Paus Ja, jawel. In 1993 overleed Bettus Avius op 78-jarige leeftijd. Hij was een Nederlands schrijver en dichter. En Richard Nixon werd 81 jaar en overleed in 1994 vandaag. Hij was ooit de 37e president van de Verenigde Staten. In 1997 overleed Marga van Arnhem op 56-jarige leeftijd. Zij was een Nederlands radio- en televisiepresentatrice. Ook nog van het journaal is ze dat lange tijd geweest. En vandaag in 2000 overleed op 83-jarige leeftijd Toon Hermans. Het is vandaag de dag van de aarde. En het is vandaag ook de heilige Soter, die overleed in 175 na Christus. Even naar de weer kijken in het verleden. In 1929 hadden we de laagste minimumtemperatuur van min 3,5 graden. De hoogste maximumtemperatuur was 25,3 graden in 1996. Het zonnetje scheen in 1953 het langst, 13,3 uur. En de langste neerslagduur was in 1938 7,4 uur. Oh ja, wat gaan we eigenlijk doen? Oh ja, normaal doen we nu gelijk het twee leuk, maar dat gaat natuurlijk niet. Want eh, dat hebben we al lang gehad aan het begin van het programma. Dus we gaan lekker door met die tijdreis. We waren geweest, gebleven in 1976 met Trinity. En we gaan door naar 1978. All Hit Radio. Radio Els. 558. de temperaturen anders doen vermoeden. Ja, die zomer komt er echt aan hoor. We zitten toch eh, volgende week al in mei en dan kan je al hittegolven hebben en zo. Summer Night City van ABBA uit 1978. Hier weer is gedraaid bij Radio Els in de Show. Nog tot 7 uur bij je ongeveer. De looptijden van duizenden mensen die de afgelopen drie jaar de marathon van Manchester hebben gelopen zijn ongeldig verklaard omdat de lengte van de loopafstand 380 meter te kort was. De officiële afstand van de marathon is 42.195 meter. Bij drie edities van de marathon van 2013 tot en met 2015 was de loopafstand slechts 41.815 meter. Hierdoor zijn de tijden van de deelnemers aan de hardloopwedstrijd ongeldig verklaard. Zo'n 24.000 hardlopers worden gedupeerd door de beslissing van de UK Athletics, het bestuursorgaan voor atletiek in het Verenigd Koninkrijk. sight. I think I must be going crazy. I'm sure that. De date zou worden vanavond eh, plaatsvinden. Hè? date van Ginger. We zijn ongemerkt in de jaren 80 aangekomen en dit komt ook uit 1980 hier bij Radio Els 558 weer eens een keertje gedraaid. Hè? Is wel allemaal grappig hè, die tijdmachine. We zijn begonnen in 1966 en we zitten inmiddels al in 1980 en dat allemaal binnen het uur. <laughs> Ja, ja, ja, ja, ja, ja. En we gaan nu weer twee jaar verder in de tijd naar 1982 naar de Police en de Spirits in the Material World. wel even naar beneden scrollen, anders, <clears throat> anders kan ik het niet voorlezen. Het is overwegend bewolkt. Lokaal komt de zon er soms nog even doorheen. Later vanavond kan er in het zuiden soms wat lichte regen vallen. Het wordt 11 tot lokaal 14 graden en de noordoostenwind is matig. Vannacht en... Vanavond en vannacht blijft de bewolking overheersen in het noorden en in het uiterste zuiden kan soms wel wat regen of een buitje vallen. Het koelt af naar 3 tot 6 graden. Morgen schijnt af en toe de zon. En vooral het noorden en oosten krijgen te maken met buien. Het wordt 7 tot 9 graden bij een matige tot soms krachtige noordwestenwind. Het is weer helemaal niks, hè? We zullen eens even naar de rapportcijfers gaan kijken voor de diverse buitenactiviteiten. Het fietsweer krijgt een 5 morgen, het golfweer ook een 5, het visweer een 6 en het zeilweer is een 8. En het wandelweer staat er tegenwoordig geloof ik niet meer bij. Ik heb hier een mooi plaatje, want dat is nogal een beetje in opspraak gekomen met het beledigen van eh, een of andere Turk die ergens daar in Turkije eh, een beetje de baas <laughs> scheen te zijn. Eh, het, het, maar het is allemaal een parodie op Nena. We gaan naar 1984 toe. Irgendwie, irgendwie. irgendwo, irgendwann. Hollandse muziek, jawel, van Nena met uh, eh, Irgendwie, Irgendwo, Irgendwan. Geen idee wat het betekent. Ik kan geen buitenlandse taal, ik houd het maar lekker bij Nederlands. Het komt in ieder geval uit 1984, zo gaat die tijdreis maar verder. Hè, want we gaan zo meteen naar 1986 toe. Maar ik zal eerst eens even gaan kijken of er nog iets eh, op de tv is vanavond, primetime zoals dat heet. Ja. We hebben op Nederland 1 het, een NOS-journaal natuurlijk om 8 uur. Daarna krijgen we de detective-serie of politie-serie Witse. Dat duurt tot half 10. En om half tien krijg je Ik Vertrek. En dan krijg je nog om half 11. Hoe heurt het eigenlijk? Nederland 2 hebben we weer met het mes op tafel. 2 voor 12 om half 9. De Hokjesman om 5 over 9. En om 10 uur natuurlijk Nieuwsuur. We gaan eens even naar eh, RTL 4. Hebben we natuurlijk eh, GTST om 8 uur. Holland Cup Talent begint om uh, eh, 10 over half 9. En dat duurt maar liefst tot half 11. Dan hebben we op net 5 hebben we Elementary om half 9. En daarna denk ik de film van vanavond, weer Out Trace. En dat begint om half 10. Oh nee, het is geen film, want dat <laughs> begint om half 11. Krijg je de weerheid, dus het zal wel een tv-serie zijn. Op SBS 6 Trauma Centrum. Eh, om 8 uur, om half 9 zullen we een spelletje doen. Vindt allemaal prima. maar wat een poppenkast krijgen we dan ook nog om 10 uur. Dat zijn geloof ik allemaal beroemde Nederlanders, maar dan eh, als pop, Ja, ja, het schijnt niet aan te slaan, dat heb ik pas in de krant gelezen. Ze hebben weinig geen kijkcijfers, dus even wat reclame maken. Laten we met z'n allen maar eens even naar SBS 6 gaan kijken om 10 uur naar Wat een Poppenkast. Op RTL 7 hebben we Stop Politie om half 8 en om half 9 Voetbal Inside. En dat duurt maar liefst tot 10 uur. Gaan ze over een balletje zitten praten. <laughs> Je moet er maar zin in hebben natuurlijk. Hè. 24 uur per dag de vergeten hits. Goedenavond, dit is Radio Els. zit ik even te twijfelen, want eh, ik wil eigenlijk nog een, een, paar testjes gaan doen. Dus ik denk dat we even doorgaan. Ja, we gaan gewoon even door. Uh, na 7 uur nog een paar plaatjes van de playlist. Die wilde ik eigenlijk ook allemaal wel draaien, want eh, het, het, wordt steeds gekker. Ik draai soms nog maar 13 plaatjes in een uur en dat kan natuurlijk echt niet. Als laatste dit uur gaan we luisteren naar YouTube met Desire. En daarna zijn we nog eventjes bij je terug met een paar plaatjes. ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De vluchtelingenstroom van Turkije naar Griekenland komt weer op gang. De Internationale Organisatie voor Migratie meldt dat de afgelopen drie dagen zo'n 150 mensen per dag de oversteek hebben gemaakt. De laatste weken was het aantal migranten dat de gevaarlijke tocht over de Egeïsche Zee maakte flink gedaald. En dat kwam door de vluchtelingendeal die EU en Turkije in maart sloten. Waarin staat dat mensen die illegaal naar Griekenland komen weer terug moeten naar Turkije. Minister van de Steur vindt dat problemen bij de Bewakings- en Beveiligingsdienst, DBB, moeten worden opgelost. Hij heeft de politiechef van de Landelijke Politieeenheid gevraagd om de klachten snel te onderzoeken en aan hem te rapporteren wat er moet gebeuren. De minister van Veiligheid en Justitie reageert op klachten van beveiligers. Zij klagen over een hoge werkdruk en een angstcultuur bij de dienst bewaken en beveiligen. Vijf Duitse automerken roepen in heel Europa 630.000 dieselauto's terug, omdat ze anders moeten worden afgesteld in verband met de uitstoot van schadelijke stoffen. Bij bepaalde temperaturen wordt de filtering uitgeschakeld en dat is niet nodig, zo vinden de Duitse autoriteiten. Het gaat om auto's van Mercedes, Opel, Porsche, Audi en Volkswagen. Ook bij Renault is dit geconstateerd en het Franse automerk gaat waarschijnlijk ook auto's terugroepen. Het weer. Vanavond neemt de kans op lichte regen toe. In de centrale delen van het land blijft het waarschijnlijk wel droog. Later op de avond en in de nacht kunnen vanuit het noorden een paar lichte buien over het land trekken.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 The show is on. Your eyelids are growing heavy. You are getting sleepy. You are no longer a cat. You are a bagel. Dude, hey, you scared me. You ought to wear a bell. What's going on here? What happened here? Um, I was uh, I was just teaching Lucky how to tell time. Show Willie what you've learned. You were hypnotizing one. Okay, you caught us. I'm trying to help Lucky beat his smoking problem. Just kidding! <laughs> Go for it. my name is Alf and I'm stuck on Earth. I can't get back to my place of birth. Uh, making the best of a bad situation. Think of it as an extended vacation. Hello. Is that you, Mr. President? Listen, I know you're a busy guy, so I'll make this brief. We've only got one planet. So why don't you and the Rusky ease up a little, will ya? Goodness, that's pretty complicated. Hope I haven't oversimplified the problem. I'm, uh, I'm sure we'll do everything we can. Uh, Mr. Alf, we're sending someone around right now to follow up on this thing. You just sit tight, okay? You too. Well, my name is Alf, and I'm stuck on Earth can't get back to my place of birth. No way. Uh, making the best of a bad situation. Think of it as an extended vacation. Yeah. Well, my name is Alf and I'm stuck on Earth. Bump. Bump. I can't get back to my place of birth. Bump. Bump. Bump. Uh, making the best of a bad situation. Think of it as an extended vacation. What are you doing in my dress? Blame the guy in the dress. no, don't make a sound. Stay right here and take off that dress. All right, but I feel it only fair to warn you. I'm not wearing anything underneath. well, my name is Alf, and I'm stuck on Earth. I can't get back to my place of birth. Uh, making the best of a bad situation think of it as an extended vacation. Well, my name is Alf and I'm stuck on Earth. Yo, Willie! I can't get back to my place of birth. No way! I'm uh, making the best of a bad situation. Think of it as an extended vacation. That's good. Drie minuten over zeven en we zijn er nog heel eventjes, want eh, dit was de voorlaatste hoor. Die we hadden 1988, 11 stukken Earth. Ja, die serie ken je denk ik nog wel. Hè? Die, eh, ik heb geloof ik eh, hier nog wel wat dvd'tjes ervan liggen. Ja, kunnen we helaas niet uitzenden op de radio natuurlijk. <laughs> Dat, dat wordt een beetje moeilijk. Eh, ik ga eruit. Ja, we gaan gewoon lekker het weekend vieren. We gaan lekker naar het bier toe. Eerst nog even voetballen met Tom Plas. En misschien nog een vergadering vanavond, dacht ik hoor. Ja, ik heb Els verder er niet over gehoord. En ik heb nog verder niemand gezien. Meneer Hans Bank ook nog niet. Dus eh, we houden het er maar bij. Ik zou zeggen, een heel fijn weekend. En eh, graag tot maandag.